Jan van der Putten met het NOS-journaal. Staatssecretaris Mansveld geven over de problemen bij ProRail. De Kamer wil meer weten over een mogelijk tekort van 475 miljoen euro. Mansveld moet onder meer een verslag van de Algemene Aandeelhoudersvergadering openbaar maken. In een debat eiste de Kamer verder dat een extern bureau de financiën en uitgaven van de spoorbeheerder gaat onderzoeken. Aan het begin van de nacht diende de PVV een motie van wantrouwen tegen Mansveld in, maar die kreeg geen steun. Wel overweegde de de motie in een vervolgdebat wel te steunen. Het aantal ouderen met zware brandwonden is in acht jaar tijd met 50% gestegen. Brandwondencentra melden dat relatief veel 70- en 80-plussers gewond raken door koken, heet water, kachels en omgevallen kaarsen. Dat komt door het veranderende overheidsbeleid, waarbij ouderen en dementerenden langer thuis moeten wonen, zeggen de centra. Turkije zal de zaak Demmink opnieuw bekijken. Minister van de Steur heeft dat gehoord van zijn Turkse ambtgenoot. Joris Demmink, een oud-topambtenaar van justitie, wordt al jaren beschuldigd van het verkrachten van twee Turkse jongens. Onlangs meldde Turkije nog dat die beschuldigingen zijn verjaard. Nu wordt de zaak toch opnieuw bekeken. Winkeliers in Alphen aan de Rijn willen schadevergoeding van aannemersbedrijf Maurik. Na het ongeluk met de bouwkranen is hun omzet gedaald, soms met wel 60 procent. Ze houden Maurik als hoofdaannemer verantwoordelijk. De bouwbedrijven hebben wel een noodfonds van 1,25 miljoen euro. Maar de winkeliers hebben geen recht op dat geld omdat hun panden niet zijn beschadigd. Minister Hennis meldt dat er een tekort is aan munitie voor F-16's. Het gaat om één specifieke bom die vaak bij missies wordt gebruikt. Die bommen zijn volgens Hennis niet uit voorraad leverbaar. Ze moeten lang van tevoren worden besteld. De missie in Irak, waarbij Nederlandse F-16's IS bombarderen, komt volgens de minister niet in gevaar.